Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Greenpeace gaat zijn werk in Rusland staken... omdat de Russische overheid de milieuorganisatie heeft bestempeld als ongewenst. Greenpeace zou geprobeerd hebben zich te bemoeien met staatszaken... en anti-Russische propaganda hebben verspreid, zegt de Russische openbaar aanklager. Ook zou de organisatie hebben opgeroepen tot sancties tegen het land. In reactie zegt Greenpeace alleen te worden gestraft vanwege protesten... die rampzalig uitpakken voor de natuur, zoals houtkap en bodem- en luchtverontreiniging. Op de luchthaven bij de Oost-Oekraïnse stad Mariupol is een aantal explosies geweest. Dat meldt het Russische staatspersbureau TAS. Op sociale media zijn beelden te zien die gemaakt zijn door omwonenden. Wie er achter de explosie zit en wat de schade is, is onbekend. Op het vliegveld staat Russisch militair materieel en zijn Russische soldaten gelegerd. Mariupol is sinds vorig jaar bezet door Rusland. BNN-Vara mag de documentaire serie over Jaitsen Singh uitzenden... de Nederlander die al 39 jaar gevangen zit in de Verenigde Staten. Singh werd veroordeeld voor het laten vermoorden van zijn vrouw en stiefdochter... maar dat heeft hij altijd ontkend. De tv-serie gaat over mogelijke gerechtelijke dwalingen in de zaak... maar ook over vermeend seksueel misbruik door Singh... en zijn mogelijke banden met de drugswereld. Singh spande een rechtszaak aan tegen BNN-Vara... omdat hij bang is dat hij in problemen komt met medegevangenen. De rechter vindt dat geen reden om de uitzending te verbieden. Adidas verkoopt toch de schoenen van rapper Ye, die eerder optrad als Kanye West. Het Duitse sportmerk verbrak in oktober al de samenwerking met de artiest... vanwege antisemitische berichten van West op sociale media. Daarna bleef Adidas zitten met 1,2 miljard euro aan onverkochte sneakers. Een deel van de opbrengst van de verkoop gaat naar een organisatie... die racisme en antisemitisme bestrijdt.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 your tongue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 house under arrest. I know you are gonna dig Thank you. hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. 走白。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

jouw keuze ZFM.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 too far. Can we just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 sassi che allontanerai senza mai pensare che come roccia se questo cielo in fiamme ricadesse in me. come se tutto questo mare annegasse me place I know you wanna go. It's a good life.